Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Duitsland zijn twee mannen opgepakt die voor de Russische geheime dienst zouden hebben gewerkt. Ze zouden van plan zijn geweest om met aanslagen de militaire steun aan Oekraïne te saboteren, vertelt correspondent Charlotte Weijers. Een van de verdachten, Dieter S., die zou in ieder geval bereid zijn geweest om door brandstichtingen met explosieven um, ehm, infrastructuur te beschadigen die voor militaire doelen gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld verkeerswegen voor het transport van militaire goederen, om te voorkomen dat die goederen dan naar Oekraïne zouden worden gebracht. Ehm, maar ook aanslagen op militaire bedrijven en industriegebieden in Duitsland. En ook zouden ze gevoelige militaire informatie hebben verzameld. Spionage dus. De twee hebben allebei zowel een Duits als een Russisch paspoort. De brandweer in Kopenhagen is nog altijd niet klaar met het blussen van een 400 jaar oud beursgebouw. Eergisteren brak er een grote brand uit in het gebouw in Hartje Centrum. Brandweermensen kregen het diezelfde dag nog onder controle, maar er zijn nog altijd vlammen in het pand. De politie denkt dat het maanden kan duren voordat de oorzaak van de brand bekend is. Fans van Quentin Tarantino moeten waarschijnlijk wat langer wachten. De legendarische filmregisseur van bijvoorbeeld Pulp Fiction, Kill Bill en Reservoir Dogs... heeft de plannen voor zijn tiende en zijn allerlaatste film in de prullenbak gegooid... melden verschillende Amerikaanse media. Ja, eigenlijk zouden die opnames begin dit jaar al zijn. Maar in plaats daarvan komt er een andere film. Tarantino heeft al vaak gezegd dat hij na zijn tiende film stopt. En inwoners van Voorburg, vlakbij Den Haag, hebben een onrustig nachtje achter de rug. Rond 1 uur ging het brandalarm af bij een tramhalte. Loeiende sirenes werden afgewisseld met keiharde waarschuwingsboodschappen in het Nederlands en in het Engels. het geluid werd extra versterkt doordat het uit een galmende tunnel kwam. Ik woon drie kilometer verderop. En ik kon het horen terwijl ik binnen zat. Ik wilde eigenlijk gaan slapen, maar ik was te nieuwsgierig, dus ik moest kijken waar het vandaan komt. Ik kon bijna verstaan wat ze zeggen, alleen door de galm niet. er was geen brand, maar door een storing gingen dus alle alarmbellen af. Het lukte de brandweer ook niet om de boel snel uit te zitten. En mensen in de wijde omgeving werden daardoor meer dan een uur lang wakker gehouden. Het weer dan nog, aan de kust nog kans op een buitje. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plekken droog. Met af en toe wat wolken en ook wat zon bij maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files.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 Israël heeft de gevolgen van de luchtaanval op Iraanse generaals op 1 april zwaar onderschat. Dat schrijft de New York Times. Ook zou de VS pas op het laatste moment zijn ingelicht. Tweede Kamervoorzitter Bosma is bezorgd over mogelijke Russische beïnvloeding bij de Europese verkiezingen. Hij vraagt de voorzitter van het Europees Parlement in een brief om actie te ondernemen. De World Press Foto is weer uitgereikt. De prestigieuze prijs is voor Mohammed Salem. Hij maakte in de Gazastrook een foto van een vrouw die haar dode nichtje vasthoudt. Het weer, zon en stapelwolken, vooral aan de kust een enkele bui... en het wordt 10 tot 12 graden ritme van Zandvoort, op 106.9 CFM. can rock your body rock. Come on, come on, rock your body. Rock your body.